Een uur. Krol met het NOS Journaal. In de provincie Groningen is vannacht weer een aardbeving geweest... ditmaal met een kracht van 3,0 op de schaal van Richter, meldt het KNMI. Het was de zwaarste aardbeving in een half jaar. Het epicentrum lag bij Leermens, vlakbij Loppersum. Om kwart over drie kwamen er meldingen uit een ruim gebied rond Loppersum... van Delfzijl tot de stad Groningen. Op sociale media melden tientallen mensen dat hun huis stond te schudden. De nationale politie houdt er rekening mee dat zich ieder jaar 1500 tot 2500 politiemensen zullen melden met signalen van de posttraumatische stressstoornis PTSS. Korpschef Bouwman zegt in een uitzending van Zembla dat het aantal agenten dat last heeft van PTSS veel groter is dan tot nu toe wordt gedacht. De politie erkent de stoornis sinds 2012 als beroepsziekte. Het leger deed het al veel eerder. Veel politiemensen met PTSS werken gewoon door. Volgens critici bagatelliseert de politie de ziekte. De Egyptische legerleider Al-Sisi heeft vandaag in Moskou een ontmoeting met president Poetin. Gisteren arriveerde hij in burgerkleding in de Russische hoofdstad. Het is zijn eerste buitenlandse reis sinds hij afgelopen zomer president Morsi afzette. Egyptische staatsmedia melden dat Sisi in Rusland voor 2 miljard dollars aan wapens gaat kopen... Die worden betaald met miljarden die Saoedi-Arabië, Kuwait en de Golfstaten hebben toegezegd. Bij demonstraties in Venezuela zijn twee doden gevallen. In de hoofdstad Caracas waren zowel aanhangers als tegenstanders van president Maduro op de been... die met elkaar in botsing kwamen. Er werd geschoten en het leger greep in met traangas. Er zijn tientallen gewonden. Oppositiegroepen demonstreren al twee weken in Venezuela tegen Maduro die ze ervan verdenken dat hij een dictatuur naar Cubaans model wil vestigen. Het weer, vandaag in het noorden en westen af en toe zon. In het zuidoosten vooral bewolking en kans op regen. Er is weinig wind, het wordt ongeveer 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Op de A8 van Zaandam naar Amsterdam staat tussen knooppunt Zaandam en Oostzaan 3 kilometer file. Dan nog eentje op de A10, de ring van Amsterdam bij de Koentunnel 2. En op de A27 Gorkum Utrecht bij Lexmond ook 2 kilometer.